stil dat weet een ander niet. Mijn stil verdriet, omdat hij mij verliet, waar ik We waren gelukkig, toch wilde je meer nog dan mij alleen. Ik voel me zo eenzaam en heb toch zo'n pijn zonder jou om me heen. Toch hoop ik dat jij zonder mij toch gelukkig zal zijn met haar. Al zie ik nog steeds in mijn dromen ons vaak bij haar. We waren gelukkig, toch wilde je meer nog dan mij alleen. Ik voel me zo eenzaam en heb toch zo'n pijn zonder jou om me heen. Toch hoop ik dat jij zonder mij toch gelukkig zal zijn met haar. Al zie ik dat weet een ander niet. Mijn stil verdriet, omdat hij mij verliet. Waar